7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Medicijnfabrikant Lidient is de reden dat minister Bruins voor Medische Zorg... vorige week een boze open brief schreef. Hij dreigde namen bekend te maken van fabrikanten... die zonder goede reden hoge prijzen blijven vragen voor medicijnen. En Lidient is dus één van die bedrijven. Die heeft de rechten opgekocht voor een medicijn... voor een zeldzame stofwisselingsziekte. En de prijs voor een pil verhoogd van 18 cent naar 140 euro. Patiënten zijn nu per jaar ruim 150.000 euro kwijt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil politieagenten uitrusten met een stroomstootwapen. In een kamerdebat noemde hij de taser een goed wapen dat qua zwaarte tussen de politiehond en de wapenstok in zit. De korpschef Akerboom van de Nationale Politie eiste vanochtend in de Telegraaf al dat agenten een stroomstootwapen mogen gaan gebruiken. Hij zei dat dat nodig is om het gezag van de politie op straat terug te krijgen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee NAVO-militairen en zeker tien burgers om het leven gekomen. Ruim veertig mensen raakten gewond. De NAVO-militairen zijn een Roemeen en een Amerikaan. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op bij een controlepost in de buurt van het hoofdkwartier van de NAVO. De aanslag is opgeëist door de Taliban. En in Italië is het nieuwe kabinet beëdigd. Het is een coalitie van twee politieke aardsvijanden. De Links-Democratische Partij en anti-establishment partij Vijf Sterrenbeweging. Vorige maand viel de regering na een hoog opgelopen ruzie over de komst van een hoge snelheidslijn tussen Frankrijk en Italië. Premier Conte gaat wel verder als premier in het nieuwe kabinet.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 Cause I know learned to lose. Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two piece. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.